Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet kan het partijkantoor van Forum voor Democratie niet meer in. Partijbestuur heeft de sloten laten vervangen om Baudet buiten de deur te houden. Hij zegt zelf dat er een koep tegen hem wordt gepleegd. Ik ben een stap terug gegaan omdat ik wilde de rust herstellen in de partij. Maar ik zie nu dat het een, een eh, machtsgreep was, een koeppoging om mij eruit te werken. Er zijn ook allemaal mensen bezig met allemaal hele lelijke, nare verwijten op mij te plakken. Echt, ik word met, uh, met karaktermoord bedreigd en daarmee dreigt ook Forum voor Democratie ten onder te gaan. Baudet stapte gisteren op als partijvoorzitter, maar is daarop teruggekomen. En eerder vandaag kondigde hij via, via Twitter-account van Forum leiderschapsverkiezingen aan. Maar de andere bestuursleden zeggen dat hij dat helemaal niet mag. Het bestuur gaat erover en niet hij, vinden ze. De man die vanochtend met zijn auto tegen een hek van het kantoor van bondskanselier Merkel aanreed, deed zoiets niet voor het eerst. Hij knalde met dezelfde auto in 2014 alles tegen een regeringsgebouw. De man van 54 is opgepakt. Zijn auto zat vanochtend onder allemaal leuzen, het blijkt dat hij tegen globalisering is. Er is een nieuwe naaktslak ontdekt in ons land, de mutsnaaktslak. Een naaktslak met een heel klein huisje op zijn staart. Een ecoloog vond het beestje in Limburg. Dier komt normaal voor in Zwitserland en Oostenrijk, maar de slak is dus naar Nederland verkast met zijn kleine huis. En dit mag in Drenthe dit jaar. Karbitschieten. In Drenthe is het een traditie en moet het gewoon kunnen, vinden de burgemeesters. Maar door corona zijn er wel strengere regels. De strenge spelregels op dit moment is dat er geen publiek welkom is bij het karbietschieten. En dat we maximaal vier mensen bij het karbietschieten willen zien. En ook die vier mensen zullen dan anderhalve meter afstand moeten houden. En dat betekent dat we dit jaar geen eetkraampjes zien, geen drinkkraampjes zien. En dat het dus echt heel anders zal zijn dan wat mensen als een soort volksfeest de andere jaren gezien hebben. Sommige gemeentes in ons land verbieden karbietschieten wel. Ze willen niet dat onervaren karbietschieters met melkbussen aan de gang gaan, nu vuurwerk verboden is. Het weer, de bewolking neemt toe. Komende nacht gaat het vooral in het westen af en toe licht regenen.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 zelf maar moeten opstappen. Het RIVM meldt een kleine 5000 nieuwe coronabesmettingen, bijna 1000 meer dan gisteren. Toen was er een flinke daling, nu is de ontwikkeling weer als gemiddeld. Joe Biden, die aankomend president is van de VS... is nu ook gefeliciteerd door de Chinese president Xi Jinping. En de nummer 2 van Biden, Harris, is gefeliciteerd door de nummer 2 van China. Dan het weer nog. Toenemende bewolking. Vannacht wat regen. Morgen ook wat regen. Maar in het zuidoosten geregeld zon. En het wordt maximaal 10 graden. but we need each other. I move mountains on my own, don't need nobody, yo. Change your mind when I change my life, better start believing in myself. And we all now looking for, looking for God, so we never see it in ourselves.